Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Schoof komt eerder dan gepland terug naar Nederland. Hij zit nu nog op een EU-top in Boedapest, maar gaat eerder terug vanwege het geweld in Amsterdam... waar Israëlische voetbalfans afgelopen nacht mee te maken hebben gekregen. Ook de minister van Buitenlandse Zaken van Israël en de voorzitter van het Israëlische parlement komen naar Nederland toe. Want in dat land zijn veel mensen zich helemaal rotgeschrokken, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Hij is in Tel Aviv. Eh, Amsterdam is een eh, favoriete plek voor Israëliërs om naartoe te gaan. Eh, wel is er hier grote zorg en dan niet specifiek over Amsterdam, maar in de hele breedte over Europa over het eh, toenemend antisemitisme. En hoor je toch ook hier ook wel vrij vaak... jullie snappen niet wat je in huis hebt gehaald. Hè? Een beetje de redeneertrand van Geert Wilders. Nou, die hoor je hier heel veel. Justitieminister Van Wil zal de Israëlische politici opvangen op Schiphol vanmiddag. En daarna zal Geert Wilders ook nog met ze praten. Dan naar andere voetbalfans, want 16 supporters van FC Twente kregen een stadionverbod van hun club. Ze riepen racistische dingen tegen spelers van Lazio tijdens een Europa League wedstrijd. En Twente probeert nog meer daders op te sporen en te straffen. Temu haalt klanten voor de gek, dat zeggen Europese toezichthouders. Die Chinese webshop laat nepkortingen zien en zet klanten onder druk om snel te bestellen. En ook is Timu niet of nauwelijks te bereiken als er iets misgaat met een bestelling. Het bedrijf moet binnen een maand laten weten hoe ze zich aan die regels gaan houden. En ga maximaal één keer in de vijf of tien jaar op vakantie naar een ver buitenland. Dat is de oproep van twee milieuorganisaties en een nieuwe klimaatcampagne. Want we pakken veel te makkelijk het vliegtuig naar Curaçao of New York voor een weekje, is de boodschap. Ja, deze jongeren die zijn nog niet overtuigd. Nee, ik denk dat het probleem veel meer ligt bij de zakenmensen die echt wekelijks in een vliegtuig zitten dan de mensen die op vakantie gaan. Aan de ene kant goed om ook de consument aan te spreken, maar ik vind hem ook kort door de bocht en een beetje simpel. Als we het geld zouden hebben, dan zouden we wel vaker grote reizen doen en naar buiten buitenland gaan met vliegtuig... omdat het makkelijk is en je graag de wereld wil zien. Maar dat mag dus best wat minder, vinden de milieuclubs. Want bijvoorbeeld met een retourtje Australië... stoot je in één klap ongeveer net zoveel CO2 uit... als een half jaar eten, vervoer en energieverbruik in huis.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 If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore.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 Namelijk 67 jaar en drie maanden, meldt minister Van Heijem. Vanwege een gedaalde levensverwachting zou de leeftijd eigenlijk moeten dalen... maar in de wet is vastgelegd dat dat niet kan om een yo-yo-effect te voorkomen. Premier Schoof keert eerder terug vanuit Boedapest vanwege het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. Hij was in Boedapest op een EU-top. Hij zei daar vanochtend eigenlijk te blijven omdat hij naar eigen zeggen niet veel kon toevoegen. De Chinese webwinkel Temu houdt zich niet aan de regels, zeggen Europese toezichthouders. Zo zou Temu nepkortingen in de webshop laten zien en contactgegevens voor de klantenservice verbergen.